Volgens Google komt de maatregel door nieuwe Amerikaanse overheidsregels. Minister van Engelshoven moet een wetsvoorstel voor het verhogen van de rente op studieschulden intrekken. Dat willen twee studentenorganisaties. Door de verhoging zouden studenten gemiddeld 5.500 euro extra studieschuld opbouwen. Ook zou het plan in strijd zijn met de afspraken die zijn gemaakt bij de invoering van het leenstelsel. De autoriteit persoonsgegevens onderzoekt of de Belastingdienst zich schuldig maakt aan etnisch profileren. De dienst gebruikt volgens Trouw en RTL gegevens over tweede nationaliteiten voor risicoanalyses. Op basis daarvan zou worden bepaald of er een risico is op fraude met toeslagen... en volgens de autoriteit mag dat niet. Het RIVM lanceert vandaag een website waarop consumenten kunnen zien welke chemische stoffen in dagelijkse producten zitten. Op waarzitwatin.nl kunnen mensen zien wat er in producten als lippenbalsem en vaatwasblokjes zit en of ze gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het Rode Kruis vindt dat alle middelbare scholieren les moeten krijgen in EHBO. Volgens de hulporganisatie heeft maar 17% van de Nederlandse bevolking een geldig EHBO-certificaat. Sommige scholen geven al EHBO-les, maar dat zijn er volgens het Rode Kruis nog veel te weinig. Het nummer Arcade van Duncan Lawrence is een dag na het winnen van het Eurovisie Songfestival dubbel platina geworden. De zanger kreeg het nieuws gisteravond te horen tijdens de extra uitzending van Pauw op NPO 1. Het programma was geheel gewijd aan de eerste Nederlandse overwinning in 44 jaar tijd. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In het noordoosten van enkele buien. De temperatuur ligt tussen 12 graden aan zee en 22 in het binnenland. Morgen iets kouder en meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.